Visser met het NOS-journaal. Uit protest tegen de Duitse anti-islambeweging Pegida... waren toeristische trekpleisters in Berlijn en Keulen vanavond niet verlicht. De Brandenburger Tor in Berlijn en de Domtorens in Keulen... stonden vanavond in het donker. In Keulen, Berlijn, Hamburg en Stuttgart waren demonstraties tegen Pegida... die groter waren dan die van de aanhangers. In Dresden, waar de beweging in het najaar is ontstaan... was een relatief kleine tegenbetoging. Minister Koenders is in Turkije voor een driedaags bezoek. Hij praat onder andere met zijn Turkse collega over de kritiek op het Nederlandse integratiebeleid. Eind vorig jaar zette het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een kritische verklaring op een website. Daarin stond dat de Turkse gemeenschap in Nederland wordt gediscrimineerd en het mikpunt is van racistische verwijten. In Moerdijk heeft op de eerste dag dat dat kon... al één op de vijf huiseigenaren zich gemeld voor een taxatie van hun pand. Ze willen hun huis graag aan de gemeente verkopen. Moerdijk is van plan de haven uit te breiden en de industrie verder te laten groeien. Veel huizenbezitters zijn bang dat hun dorp onleefbaar wordt en dat de prijs voor hun woning keldert. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op 27 januari bij de herdenking van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz. Het is al 70 jaar geleden. Tijdens de herdenking in Polen worden alle slachtoffers van de nazi's herdacht. Het gebeurt sinds 2006, elk jaar, op voorstel van de VN. Op de A6 bij Lelystad is een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Hij had zijn vrachtwagen aan de kant gezet vanwege pech. De man wilde kijken wat er precies aan de hand was... en had niet in de gaten dat hij op een andere rijbaan liep.